Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De burgemeesters van Breda en Tilburg zijn blij met het besluit van het Veiligheidsberaad... om lokaal te kunnen experimenteren met coronamaatregelen. Burgemeester De Pla van Breda wil al langer lokaal maatregelen kunnen nemen. Onder meer omdat zijn stad dicht tegen coronabrandhaard Antwerpen aan Het Veiligheidsberaad kondigde gisteravond aan... dat lokale experimenten met coronamaatregelen mogelijk worden. In Amsterdam is vannacht geschoten op een sporthal in het stadsdeel Nieuw-West. Twee verdachten zijn gevlucht op een scooter, meldt de politie. Er zijn geen gewonden. Gisternacht werd een hotel aan de Spuistraat in het centrum onder vuur genomen. Zaten meerdere kogelgaten in de voordeur en ook hier raakte niemand gewond. In Marokko heeft de koning gratie verleend aan ruim 1400 gevangenen. Dat deed hij vanwege het troonfeest. Onder de vrijgelaten gevangenen zijn ook enkele tientallen activisten... die in 2016 en 2017 meededen aan demonstraties in het RIF-gebied... tegen de slechte levensomstandigheden. Voor de kust van Suriname is voor de derde keer dit jaar een grote olievondst gedaan. Volgens de ware tijd sprak de topman van de Amerikaanse oliemaatschappij Apache... van de beste bron die tot nu toe is aangeboord. De vondst wordt gezien als een grote opsteker voor Suriname... en voor de pas aangetreden regering Santokki kan internationale bedrijven het vertrouwen geven om in Suriname te investeren. Amnesty International vraagt aandacht voor de bijna 2000 Jezidi-kinderen... die na hun ontvoering door IS terugkeerden naar hun familie. De kinderen zijn lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd... concludeert Amnesty na gesprekken met slachtoffers en artsen. In 2014 vielen IS-terroristen de Iraakse stad Sinjar binnen waarna honderdduizenden Jezidis de bergen invluchten. De slachtoffers zouden zich snel in andere landen moeten kunnen vestigen, schrijft Amnesty. Het weer droog, flink wat zon. In de noordelijke helft van het land vanmiddag stapelwolken. En het wordt 23 tot 27 graden. Morgen ook zonnig en nog een stuk warmer met plaatselijk zelfs 35 graden.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 de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM. skin Oh, can't you see? Love is a dog got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking of. Oh, can't you see? Love the drug for me.